9 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Veel artsen negeren de regel om van bepaalde medicijnen bij de apotheker aan te geven waarom ze dat medicijn voorschrijven. Bij 23 medicijnen is dat verplicht, maar bijna de helft van de huisartsen en ruim een derde van de specialisten doet het niet. In een onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik melden artsen dat ze het doorgeven van de reden op een recept te veel werk vinden, of er het nut niet van inzien of het vergeten. Sommige medicijnen worden voor verschillende ziektes voorgeschreven en moeten dan in zeer verschillende doseringen worden gebruikt. Daarom is die melding van belang. In Keulen zijn bij rellen zeker 13 agenten gewond geraakt. De rellen braken uit bij een protest tegen islamitisch extremisme. Zo'n 2500 hooligans en rechtsextremistische jongeren gooiden met flessen en vuurwerk naar agenten. En ze riepen leuzen als buitenlanders eruit. Ongeveer 500 linkse actievoerders hielden elders in de stad een tegendemonstratie. De politie probeerde de groepen uit elkaar te houden, maar dat ontaarde volgens een lokale krant in een veldslag. De politie gebruikte traangas, waterkanonnen, pepperspray en wapenstokken. Pas aan het begin van de avond leek de politie de situatie enigszins onder controle te krijgen. De politie is in Vlissingen nog steeds in gesprek met een man die eerder door een agent is beschoten. Hij wordt onder meer onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Volgens de politie vormt de man mogelijk een gevaar voor de omgeving. Bij de parlementsverkiezingen in Oekraïne lijkt de partij van president Poroshenko aan kop te gaan. Twee exit polls schatten dat zijn pro-westerse partij 22 of 23 procent van de stemmen heeft behaald. De partij van premier Yatsenyuk, die ook pro-westers is, zou uitkomen op ruim 21 procent. Het weer. Vannacht meest droog en 10 graden. Morgen eerst nog veel wolken, later vaker zon en het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NO. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1031 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. Je gaat luisteren naar 16 werkjes in dit eerste uur. En we beginnen met eh, Trevor Gordon Hall, zo heet de beste man, met zijn gitaar. En deze cd, waarschijnlijk een nieuwe cd, Mind, Heart, Fingers. Zo, eh, nou dat is ook refererend aan zijn gitaartje. Ga maar eens lekker voor zitten. Peaceful Radio Show 1031 hier op CFM Zandvoort. mind what happens, whatever happens. I don't mind, I don't mind what happens, whatever happens. I'll be fine. Guru, Guru, Wahe Guru, Guru Ram Das Guru, Guru Guru, Wahe Guru, Guru Ram. The world is just an illusion made of space and time. The world is just an illusion. Whatever happens, I'll be fine. das Guru, Guru Guru, Wahe Guru Guru Ram, das Guru. The road of life gets so rough, yeah, life gets rough sometimes. The road of life gets so rough, whatever happens, I'll be has twists and turns. It sometimes doesn't shine. The light inside always burns. Whatever happens, I'll be fine.